9 uur. Gert Kluk met het Journaal. De Duitse webwinkel Zalando investeert 200 miljoen euro... in een distributiecentrum in Blijswijk. Met een oppervlakte van 140.000 vierkante meter... wordt het een van de grootste distributiecentra van Nederland. Er moet ruimte komen voor zo'n 1500 banen. Zalando had vorig jaar een omzet van 5,4 miljard euro... en wil de komende vijf jaar de omzet meer dan verdubbelen. Daarom is de webwinkel flink aan het uitbreiden... op verschillende plaatsen in Europa. Ruim 5 miljoen mensen hebben gisteravond gezien hoe de Nederlandse voetbalsters de finales van het WK hebben gehaald. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg de Zweedse vrouwen na verlenging met 1-0. Jackie Groenen scoorde in de 99ste minuut de winnende treffer. Zondag speelt Oranje de finale tegen de Verenigde Staten om 5 uur in Lyon. Bedrijven in de bouwsector hebben steeds meer moeite om vakmensen te vinden. Het aantal vacatures steeg in het eerste kwartaal tot een record bijna 19.000. Ruim 2500 meer dan een half jaar eerder. De branche verwacht de komende maanden nog drukker te krijgen... mede door het klimaatakkoord en plannen voor verbetering van de infrastructuur. De Australische student Alex Sikli, die vorige week verdween in Noord-Korea, zat gevangen. De Australische premier Morrison zegt dat hij is vrijgelaten en het land heeft verlaten. Waarom hij was opgepakt is niet bekendgemaakt. Sikli studeerde Noord-Koreaanse literatuur in Pyongyang... en organiseerde reizen voor buitenlandse studenten. Slachtofferhulp Nederland maakt zich zorgen over de grote verschillen bij het toekennen van smartengeld. Volgens de organisatie krijgen slachtoffers zulke wisselende schadevergoedingen uitgekeerd dat er sprake lijkt van willekeur. Slachtofferhulp wil dat rechters de toegekende bedragen gaan onderbouwen. Het weer flink wat zon. In het noorden en oosten wat meer bewolking. Aan zee wordt het 19 graden. In het zuidoosten lokaal 24. Morgen in het zuidoosten zomers warm. In het noordwesten maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.